12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Zeker 300 mensen zijn opgelicht doordat ze ingingen op nepadvertenties met BN'ers op Facebook, zegt de fraudehelpdesk. Ze maakten bij elkaar 3 miljoen euro over om rijk te worden met bitcoins, zoals hen werd beloofd, maar zagen daar niets van terug. In de advertenties figureerden onder andere John de Mol, Jort Kelder en Umberto Tan, zonder dat die daarmee te maken hadden. 2019 was wereldwijd het op één na warmste jaar ooit gemeten, zegt de Wereldmeteorologische Organisatie. De afgelopen vijf jaar behoren allemaal tot de top vijf van warmste jaren sinds de metingen begonnen. Sinds 1980 is elk decennium warmer dan het vorige. En die trend zal doorzetten, denkt de WMO. Het kabinet wil de Nederlandse missie in Irak voortzetten. Minister Blok zegt dat de Iraakse premier Nederland niet heeft gevraagd om weg te gaan. Zo'n 50 Nederlandse militairen zitten in Irak om hun collega's daar te trainen. Het Iraakse parlement wil dat de buitenlandse troepen uit het land vertrekken... maar volgens Blok is die uitspraak niet omgezet in beleid. De Amerikaanse president Trump en de Chinese vicepremier Liu... hebben een eerste handelsakkoord ondertekend. Het is een eerste stap richting beëindiging van de handelsoorlog... die nu al bijna twee jaar duurt. In het akkoord belooft China de komende twee jaar voor 200 miljard dollar aan Amerikaanse goederen te kopen. In ruil daarvoor ziet de VS af van een aantal importheffingen. En Turkse internetters mogen Wikipedia weer raadplegen... na een blokkade van meer dan 2,5 jaar. De Turkse regering was het niet eens met pagina's over de relatie van Turkije met IS... en andere terreurorganisaties. Het constitutionele hof in Ankara heeft nu bepaald... dat de blokkade in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 2 en 5 graden. Met lokaal kans op een mistbank.